Michel Koenen met het NOS-journaal. De drie Nederlandse schepen die in 1942 vergingen op de Javazee... zijn inderdaad geborgen van de zeebodem. Door wie dat is gedaan is nog niet duidelijk... blijkt uit onderzoek van de Nederlandse en Indonesische experts. De eerste resultaten van het onderzoek worden vandaag overhandigd aan minister Bussemaker. Eind vorig jaar ontdekten duikers dat de wrakken er niet meer lagen... Mogelijk hebben bergingsbedrijven ze gesloopt om als oud ijzer te verkopen. De regering op Curaçao is na anderhalve maand al gevallen. Twee leden van Pueblo Soberano, de partij van de vermoorde politicus Herman Wiels... hebben hun steun aan de regering Koeiman opgezegd. Daarmee is de coalitie de nipte meerderheid van één stem kwijt. De premier zal zijn ontslag gaan aanbieden aan de gouverneur. Het Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire ramp in Oost-Afrika... 11 miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia dreigen te overlijden aan honger door extreme droogte, zegt de hulporganisatie. Zelfs tijdens het korte regenseizoen is er amper neerslag gevallen. In Somalië zouden de eerste mensen al zijn overleden aan de gevolgen van honger. Het Rode Kruis zegt 13 miljoen euro nodig te hebben voor noodhulp. De president van Peru heeft in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump... om de uitlevering gevraagd van de voormalig president van Peru, Alejandro Toledo. Vermoed wordt dat hij nog in de VS is. Toledo wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal. Hij zou 20 miljoen dollar hebben aangenomen van een Braziliaans aannemersbedrijf. Zelf ontkent Toledo. Het weer nog, het is helder en droog en het vriest een paar graden. Lokaal kan het glad zijn en laten vandaag volop zon en 4 tot 8 graden.